But in the end, I want to thank you, cause you made me that much stronger. Did you see the news today? It's been getting crazy, but it's always been that way. Are you holding up? And do you turn off your TV when it makes you worry before you fall asleep?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 I'd given up on romance, then I found you. Ain't it crazy what love can do? Crazy what love can do up want daar die duivel. Nu stuur je honderd sms'jes naar mij. Hier op de dansvloer heb ik zin bereikt.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 Het gaat om een bedrag van 311 miljoen euro. Amerika heeft de Oekraïne geholpen met het doden van Russische generaals, schrijft de New York Times. In totaal zouden 12 Russische generaals aan het front zijn gesneuveld. De VS leverde informatie over de locatie van Russische mobiele hoofdkwartieren. En Feyenoord-fans hebben gisteravond in Marseille geknokt met Frans-Algerijnse jongeren. Vijf Fransen en twee Nederlanders zijn aangehouden. Vanavond is de return van de halve finale van de Conference League. Olympique Marseille tegen Feyenoord dus. Het weer vanavond flink wat zon, later ook bewolking...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 nooit gedacht Dat ik iemand zo missen zou Geen idee, echt nooit gedacht Totdat ik jou, totdat ik jou Dat ik dit geen idee Dat ik jou ooit gedacht Dat ik niet dacht dat ik iemand zo missen zou van Zandvoort, Zandvoort.